Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Door heel Nederland kleurden gebouwen gisteravond oranje... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de dood van Lisa van 17 vorige week. Onder meer het Centraal Station in Amsterdam, de Erasmusbrug in Rotterdam... en meerdere kroegen en nachtclubs deden mee. Vrouwen moeten ook de nacht kunnen ownen en zich veilig vinden Dus ik vind het heel goed dat dit wordt gedaan. Vooral rond dit tijdstip. En dat er ook muziek wordt gedraaid. En eigenlijk dat dat voor vrouwen is, dat dat is hoe je zou moeten voelen nu en dat dat eigenlijk niet kan. Gisteren begon ook de feestweek in Apkoude, waar Lisa vandaan kwam. Er was daar eerst een minuut stilte en daarna een groot applaus voor haar. De hoogspanningsmast in Franeker staat weer stevig. Maandag voer een schip tegen de kabels aan... waarna de mast even dreigde om te vallen. Gisteravond is alles gestabiliseerd. Door de aanvaring lag op meerdere plekken in Friesland urenlang de stroom eruit. De treinen rijden vandaag weer normaal. In Utrecht zijn drie mannen opgepakt na een wilde achtervolging van bijna een uur. Daarbij haalden ze snelheden tot 260 km per uur, meldt Omroep Rijnmond. De achtervolging begon in Gouda en eindigde in Utrecht. Toen de mannen werden opgepakt vond de politie jerrycans met brandbare vloeistof, bivakmutsen en handschoenen. De mannen worden verdacht van heling, diefstal en het voorbereiden van ram of plofkraken. Een inzamelingsactie voor twee Nederlandse broers... die vrijdag dood werden gevonden in een Turks hotel... heeft in een paar dagen tijd tienduizenden euro's opgehaald. De jongens kwamen vermoedelijk om door voedselvergiftiging. Hun vader verkeerde korte tijd in kritieke toestand... omdat hij in shock raakte. Een collega van hem startte daarom de crowdfundingsactie. Het geld eh, wordt gedoneerd aan een familielid eh, van Rashid. En eh, die beheert al het geld. en het geld is echt bedoeld voor de uitvaart van de kinderen... repatriatie van de kinderen... en alles wat er rondom het hele proces komt kijken. In de zaak zijn inmiddels vier mensen aangehouden... onder wie de eigenaren van het restaurant waar de broers hebben gegeten en gedronken. Het weer nog. Opnieuw een warme dag met van alles wat. Eerst nog wat mist, daarna vooral zon, maar ook stapelwolken... met kans op een spatje regen. Het wordt 22 tot max 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Op de A9 vanuit Alkmaar staat Fiede tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest...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 Gisteren werd al duidelijk dat VVD en BBB het eens zijn over de verdeling van de kabinetsposten... maar hoe die eruit ziet is nog niet bekend. Gevels van cafés, clubs en andere gebouwen kleurden vannacht oranje... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen... Aanleiding is de gewelddadige dood van Lisa uit Apkoude. Een gewapende groepering heeft in Colombia zeker 34 militairen ontvoerd. Dat gebeurde na een confrontatie waarbij 11 guerrilla-strijders werden gedood. In juni was er een soort gelijke ontvoering. Het weer, eerst zonnig, vanmiddag meer bewolking en kans op een bui...